Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In de Tunesische hoofdstad Tunis is een herdenkingsmars aan de gang... voor de slachtoffers van de aanslag op het Bardo-museum. Tienduizenden mensen lopen mee in een tocht van het parlementsgebouw in Tunis naar dat museum. Onder de deelnemers zijn de Franse president Hollande, de Italiaanse premier Renzi... en verschillende ministers van buitenlandse zaken van EU-landen. Namens Nederland loopt minister Koenders mee. Minister Ploemen van Ontwikkelingssamenwerking heeft een bezoek gebracht aan een groot vluchtelingenkamp in Jordanië. Er wonen zo'n 80.000 vluchtelingen uit Syrië. Ploemen sprak er met vluchtelingen en bekeek op welke manier Nederland de Syriërs kan helpen. De Nederlandse delegatie had een lading Amsterdamse gevonden fietsen meegenomen om uit te delen in het kamp. Vervoerders van levensgevaarlijke stoffen melden ernstige incidenten niet altijd, terwijl ze dat volgens de wet wel moeten doen. Blijkt uit documenten die nu.nl via de wet openbaar het bestuur heeft opgevraagd bij de inspectie Leefomgeving en Transport. Uit de memo van de inspectie blijkt dat incidenten soms worden verzwegen om een boete te ontlopen. Inspecteurs geven een proces verbaal als blijkt dat een bedrijf een lekkage heeft verzwegen, schrijft de nieuwssite. Uiteindelijk bepaalt het OM hoe hoog de straf uitvalt. Het is niet duidelijk hoe de inspectie ontdekt dat een incident niet wordt gemeld. Vorig jaar werden bij de inspectie 21 incidenten gemeld. Max Verstappen heeft als jongste Formule 1-coureur uit de geschiedenis punten gehaald in de Formule 1. In de Grand Prix van Maleisië eindigde hij als zevende, waarmee de 17-jarige coureur uit Nederland zes punten haalde voor het klassement voor de wereldtitel. De race werd gewonnen door de Duitser Sebastian Vettel. Tweede werd de regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. Het weer bewolkt, een periode met regen, vooral later vanmiddag. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven voor de westelijke kustprovincies. Vanwege zware windstoten tot 100 km per uur. Het wordt vandaag 8 tot 12 graden. Dit was het NOS.